uur. is van Kesteren met het NOS-journaal. De Iraanse voetballer die afgelopen week werd opgepakt voor steun aan protesten in zijn land... is op borgtocht vrijgelaten. Foria Gafouri werd opgepakt omdat hij steun had betuigd aan de protesten in Iran. Volgens de autoriteiten had hij zich schuldig gemaakt aan propaganda tegen de overheid... en aan belediging van het nationale elftal dat speelt op het WK... In Iran zijn al maandenlang protesten tegen het streng islamitische regime. De regering en de oppositie van Venezuela zijn het eens geworden over een humanitair fonds. Daarmee komt geld vrij voor voedsel, onderwijs en gezondheidsprogramma's. In ruil daarvoor verlicht de VS de sancties tegen de regering van dictator Maduro. Het fonds staat onder toezicht van de VN. Venezuela zit al jaren in diepe politieke en economische crisis. Zo'n 7 miljoen inwoners zijn naar het buitenland vertrokken. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft zich voor het eerst in weken weer in het openbaar laten zien. Hij was bij een afstudeerceremonie op een militaire academie. Bolsonaro sprak niet met de pers en hield ook geen toespraak. Eind vorige maand verloor hij de verkiezingen. Dat verlies heeft hij nog altijd niet erkend. Vorige week probeerde hij nog een deel van de stemmen ongeldig te laten verklaren. De kiescommissie ging daar niet in mee. Oekraïne zegt dat er in en rond Gerson 32 mensen zijn omgekomen door Russische beschietingen... sinds Rusland zich twee weken geleden terugtrok uit de stad. Alle slachtoffers zijn burgers, dat meldt een politiechef. Volgens Oekraïne voeren de Russen beschietingen uit vanaf de oevers van de rivier de Dnieper. Ook zou er bewijs zijn dat Russische militairen in de regio ruim 500 oorlogsmisdaden hebben gepleegd. De Russische bezetting van Gerson duurde bijna negen maanden. Het weer, het is een graad of 4 met het in het westen kans op een bui. Overdag is bewolkt en nu en dan regen. Bij een matige tot krachtige wind wordt het maximaal 9 graden.